Vandaag had hij goed nieuws voor een groep van ruim 100 gedetineerden. Zij komen voor het einde van dit jaar op vrije voeten. Het zijn vooral mensen die zijn veroordeeld voor drugsdelicten waarbij geen geweld in het spel was. Ze werden bijvoorbeeld gepakt met drugs in hun bezit. Obama vindt dat deze gevangenen een tweede kans verdienen. Ook wil hij op deze manier iets doen aan de overvolle federale gevangenissen. Een stel uit Nieuwegein heeft volgens het OM bijna 4 ton verduisterd van een overleden tante. RTV Utrecht schrijft dat de vrouw bewindvoerder was van haar demente tante. En na de dood van de tante bleef het stel geld opnemen van haar rekeningen. Justitie eist dat het hele bedrag wordt terugbetaald, zodat het geld kan worden verdeeld over de nabestaanden. Daarnaast is een werkstraf geëist. Deze week vaart voor het eerst een cruiseschip ten noorden van Canada, van Alaska naar New York. De tocht is nu pas mogelijk door de klimaatverandering. Er konden sinds 2007 al wel wat kleinere boten varen, maar nog geen grote cruiseschepen. De cruise heeft volgens politici economische voordelen voor de regio, maar anderen vinden hem vooral slecht voor het milieu. Tennister Venus Williams heeft een nieuw record op haar naam staan. Ze speelde vandaag haar 72ste Grand Slam toernooi. Eentje meer dan haar landgenote Amy Frazier. Williams won haar partij in de eerste ronde van de US Open. De tennister, die inmiddels 36 is, maakte in 1997 haar debuut op Roland Garros.